Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zware buien hebben voor zover bekend nog geen grote schade aangericht. De hulpdiensten die paraat stonden hoefden niet extra in actie te komen. Het KNMI had gewaarschuwd voor noodweer en stelde code oranje in voor het zuiden van het land. De NS liet uit voorzorg minder treinen rijden en had een aantal dieselloks klaarstaan. Uiteindelijk vielen alleen tussen Delft en Schiedam treinen uit door blikseminslag. Het noodweer trok de afgelopen avond vanuit het zuiden over het land en heeft nu het noordoosten bereikt. In Mexico is een zoon van de meest gezochte drugsbaron opgepakt. De Mexicaanse marine arresteerde hem in de westelijke deelstad Jalisco. Zijn vader is Joaquín Guzman, de baas van het machtige drugskartel Sinaloa. Die ontsnapte elf jaar geleden in een waskarretje uit de gevangenis. Sindsdien is hij voortvluchtig, maar hij geeft nog steeds leiding aan zijn machtige kartel. Zijn 26-jarige zoon Jesus, die nu is opgepakt, is drie jaar geleden in de VS aangeklaagd voor drugshandel. Het is niet duidelijk of Mexico hem zal uitleveren. Bijna 21% van de aandelen van KPN is nu in Mexicaanse handen. Steeds meer aandelen worden opgekocht door America Mobil, het bedrijf van de Mexicaan Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Hij biedt aandeelhouders van KPN 8 euro per aandeel. De beurskoers is momenteel 7,5 euro. America Mobil wil uiteindelijk een belang van bijna 28% in KPN krijgen. Als een aandeelhouder meer dan 30% heeft, moet hij een bod uitbrengen op alle aandelen. Daar heeft America Mobil kennelijk geen interesse in. Portugal heeft als eerste de halve finales bereikt van het EK voetbal. In Warschau versloegen de Portugese Tsjechië met 1-0. Het doelpunt werd later in de tweede helft gemaakt door Ronaldo. Het weer, de laatste buien verlaten de komende uren het noordoosten van het land.